Goedemorgen, ik ben Dielke Tertsa. Dit is het nieuws van NOS op 3. Peter R. de Vries vecht voor zijn leven. Hij werd gisteren aan het begin van de avond neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Kort daarvoor was hij te gast bij RTL Boulevard. Toen hij zijn auto bij een garage ophaalde, werd hij aangevallen. Je hoort de politie. Even voor half acht kregen we de melding van een schietincident op de Lange Leidse Dwarsstraat... nabij de uitgang van de studio van RTL Boulevard. Een schutter heeft van dichtbij Peter R. de Vries neergeschoten. Hij is door omstanders en collega's die snel te plaatsen waren aangetroffen en zwaar gewond overgebracht naar een ziekenhuis in Amsterdam. En hoe het nu met hem gaat is onduidelijk. Voor de aanslag op Peter R. Vries zijn drie verdachten opgepakt. En daar zit ook iemand bij die wordt verdacht als schutter. Na de aanslag ging hij er waarschijnlijk vandoor in een vluchtauto... vertelt mijn collega Remco Andringa. Die eh, op de A4 bij Leidschendam is eh, klemgereden. Daar zijn twee verdachten aangehouden. En de politie denkt dat de mogelijke schutter daar ook bij zit... Eh, er is ook nog een derde verdachte aangehouden in Amsterdam-Oost. Eh, dat was op basis van een CI-element En ehm, nou, daarvan is nog wat minder zeker eh, of die er ook mee te maken heeft. We weten niet wie de verdachten zijn. Peter R. de Vries houdt zich bezig met meerdere bekende misdaadzaken, zoals die van Willem Holleder. Hij staat op dit moment onder meer kroongetuige Nabil B. bij in de zaak tegen Rido Antachi. Veel mensen hebben de aanslag zien gebeuren en er kwamen later op de avond ook mensen samen vlak bij de plek. Ik denk ja, het is, ik wil niet, ja, het is een, toch een soort van aanval op ons allemaal, hoe ik het een beetje ervaar. Dat dit gebeurt in deze stad en dat de onderwereld zo'n greep op deze stad krijgt, op deze manier. Dat, dat ja, vind ik echt vreselijk en voor hem persoonlijk ook. Ook directe collega's zijn geschokt. Je hoort, de eerst, je hoort eerst de bekende advocaat Gerard Spong. Die zat aan tafel bij Op1. Ik moet wel opmerken dat ik niet helemaal verbaasd ben dat dit gebeurd is. Ook al doet het niets af aan mijn geschoktheid. Maar hmm. Peter opereerde natuurlijk wel zijn leven lang in de vuurlinie van het strafrecht. Ja, vrij letterlijk. En, ja. ja. letterlijk. En eh, ja, daar lopen doorgaans geen lievertjes rond. Ook veel politici zijn enorm geschrokken. Demissionair premier Rutte vindt het niet te bevatten. Minister Slop voor Media noemt de aanslag een brutale aanval op de journalistiek en de persvrijheid.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 Lion in the morning sun. Making the most of my full head of hair. morning sun What about all the grass between your toes? It's a part of you and a part of me La la la la, where are the ladies? With all these gravies for a drink Whoa to my brain Lying in the morning sun The rain in Spain falls mainly on the plain Lying in the morning sun oh, Shaking my tail like the panthers at night Lying in the morning sun Growling at dogs just to give them a fright Lying in the morning sun I could be king and sing like a fat soul for what worth From the planet Earth in an opera house, but I'm alive and I ain't scared of no mouse.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 de Vries. De Amsterdamse burgemeester Halsema zei gisteravond laat op een persconferentie... over de aanslag op de verslaggever dat hij vecht voor zijn leven. Er zijn drie verdachten opgepakt, onder wie de vermoedelijke schutter. De Demissionair premier Rutte noemde het een aanslag op de vrije journalistiek... die zo wezenlijk is voor onze democratie. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima laten weten dat ze diep geschokt zijn door het bericht. Italië is de eerste finalist van het EK voetbal. Het land won na de verlenging met strafschoppen van Spanje...